Moutscheurs met het NOS Journaal. doden in Polen en Tsjechië kwamen vier mensen om het leven door bomen die omvielen. In Duitsland werd een kampeerder in zijn tent overvallen door een overstroming... en verdronk een vrouw toen haar boot omsloeg. Op verschillende plekken zijn windstoten van 180 km per uur gemeten. In Oostenrijk, Tsjechië en Polen zijn veel elektriciteitspalen omgewaaid... en daardoor zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. De politieke partij van Sylvana Simons heet niet langer artikel 1, maar bij 1. Ze moest van de rechter de partijnaam veranderen... omdat die te veel lijkt op de naam van een antidiscriminatiebureau. Maar de naam 1 blijkt ook al te bestaan. Een therapeutische praktijk in Koog aan de Zaan heet zo. Ook geschreven met een cijfer 1. Het bedrijf is ongelukkig met de keuze van de partij... maar die ziet het probleem niet omdat het om verschillende takken van sport gaat. We verwachten dat het onderscheid voor iedereen helder is, zegt het partijbestuur. Koerdische demonstranten in Irak hebben woedend gereageerd op het aanstaande vertrek van regionaal president Barzani. Gewapend met knuppels probeerden ze het parlementsgebouw in Erbil binnen te dringen. Barzani is een groot voorvechter van Koerdische onafhankelijkheid, maar hij heeft naar eigen zeggen de hoop opgegeven dat de regering in Bagdad de Koerden meer rechten zal geven. Darter Michael van Gerwen heeft voor het vierde jaar op rij het EK gewonnen. In Hasselt, in België, rekende de nummer 1 van de wereld af met de Engelsman Rob Cross. Het werd 11-7. Van Gerwen heeft nu net zoveel EK-titels op zak als zijn concurrent Phil Taylor.